I've got the blues for yesterday, keeps on haunting me. I've got the blues deep down for days. like to sit by the fireside, dreaming of the days gone past. I like to sit by the fireside, dreaming of the days gone past. wondering why those happy hours got a man. a man, and the blues has got my heart. I've got the blues for yesterday. Keeps on haunting. De Mainstream Masters waren dat. Met zang door Nancy Harrow. Oliver Jackson zat op de drums. Kenny Burrell speelde gitaar. Milton Hinton op de bass. Dick Wells toet op piano. Danny Blank, Barton sax. Tom Goldney klarinet en alt sax. Dickie Wells op trombone. Buddy Tate, sax En Buck Clayton op de trompet. Ik heb eh, een prachtige LP gescoord eh, een paar dagen geleden. En dat heet The Best of Earl Bostic. Deze man heeft voor mij een grote betekenis gehad. Want toen ik een jaar of twaalf jaar was, kreeg ik van de buren een pick-up te leen. Die werd dan aangesloten op de radio. En daar klonk uit het bekende nummer Flamingo. Dat ga ik nu niet draaien. Alhoewel, Flamingo heeft natuurlijk jarenlang bij de arbeidsvitamine altijd eh, eh, hoge ogen gescoord. Ik ga een nummer draaien waar toen de tijd eh, in elk geval schande over gesproken werd. Want het was een klassiek nummer, Liebestraum. En dat mocht toch niet vertolkt worden. Ja, luisteraars, ik ga nu naar de pick-up en ik druk nu in Eurobostik met Liebestraam. Mm-hmm. Masters met Fine en Mellow. Een heerlijk nummer. We hebben in Nederland een zangeres, een jazzzangeres...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 Eva Ravella was dat. Een opname van augustus 1953, Dr. Jazz geheten. En deze dame die maakte de Dutch Winklers, die inmiddels al een hele grote aanhang had, helemaal eh, zeer populair. Het was een echte gangmaakster. En eh, haar, als ze optrad, dan maakte ze de zaal, dat was bekend, helemaal gek. Nog iemand die eh, uitstekend de zaal kan bewerken. Dan heb ik het over Room 11. Laten we gaan luisteren een heerlijk nummer, nummer van hun I Wanna Be Your. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. Cause you would know the function of all my buttons. Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower. in the morning or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all, I wanna be most of all.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 U luistert naar VFM Jazz met Fred Kroonsberg presentatie. Daarvoor hoorde u ook nog Buddy Craker met The Lady is a Tramp. we gaan nog een nummer van hem draaien. En dat is Around the World. Around the world I'd search for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down or in New York, Gay Paris, or even London town. No more would I go all around the world. I have found my world in you. Let me hear some trombones. Well, around and around and around and around, I'd search for you. I traveled on, love was going to keep a running. Well, I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see that smile. You're smiling now, baby. It might have been in County Down or in New York. Gay Paris or even London town. No more would I go all around the world. You have got to play it, play it, play it, play it. you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Baby, it might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, or even If you can say Dit nummer live en komen door zangeres Jewel van de cd Spirit. ZFM Jazz feliciteert Hans Sandvergen. En we gaan nu draaien eerst die things van Robert Grayband. En daarna ga ik echt iets uitzoeken om te kijken of ik eh, zijn favoriet kan vinden. En ik dacht dat dat Call Chader was.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 Wat erin komt te staan is nog volstrekt onduidelijk... maar het leger noemt de verklaring belangrijk voor het volk. De legertop heeft vanochtend met de minister van Defensie vergaderd over de situatie die na de toespraak van president Mubarak is ontstaan. In die toespraak van gisteravond herhaalde Mubarak dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Een deel van zijn bevoegdheden draagt hij over aan vicepresident Suleiman. De Egyptische minister van Financiën heeft tegen de BBC gezegd dat een militaire coup slecht is voor de bevolking en de economie. Afgelopen nacht is het relatief rustig verlopen, maar het Tagrierplein in Cairo stroomt inmiddels vol. De demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot vaarwel vrijdag. Bij het presidentieel paleis scanderen tientallen betogers anti-Mubarak-leuzen. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Dat heeft staatssecretaris Atsma besloten. De helikopters bleven sinds vorig jaar november s'nachts aan de grond. Ze mochten in de nachtelijke uren de daken van de academische ziekenhuizen niet gebruiken... omdat het te gevaarlijk zou zijn. Maar Atsma vond dat de traumahelies ook s'nachts moeten kunnen worden ingezet... en vroeg deskundigen om advies. Die vinden het niet gevaarlijk dat traumahelikopters... s'nachts op het dak van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen mogen landen en opstijgen. De Indonesische politie heeft 13 mensen opgepakt... die betrokken zouden zijn bij het religieuze geweld van afgelopen week. Vijf verdachten zijn nog voortvluchtig. Woedende moslims bestormden zondag op Java... een groep aanhangers van een afwijkende gematigde moslimsecte. Drie mensen werden vermoord. Afgelopen dinsdag staken militante moslims ook twee kerkgebouwen in brand... en vielen ze een christelijke school aan. Van die groep aanvallers